Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau gaat waarschijnlijk snel aankondigen dat hij aftreedt als leider van de Liberale Partij. Dat meldt een Canadese krant op basis van drie bronnen. Het is onduidelijk of hij ook meteen vertrekt als premier of aanblijft tot er een opvolger is gekozen. Woensdag is er een partijbijeenkomst en volgens een bron wil Trudeau voor die tijd zijn vertrek aankondigen... om te voorkomen dat het lijkt of zijn partij hem dwingt om op te stappen. Trudeau is negen jaar premier van Canada, maar kampt al langer met een lage populariteit. Een jongen van zeven die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een ongeluk op een kartbaan is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op een binnenkartbaan in het Limburgse Swalmen. Het slachtoffer is Sid Feijer uit Staphorst, die in de motorsportwereld bekend stond als een groot talent. Twee maanden geleden werd hij nog Nederlands kampioen bij de junioren op de minibike. Een soort kleine racemotor. Hij reed ook op zo'n minibike ten tijde van het ongeluk. Israël en Hamas spreken elkaar tegen over het bestaan van een lijst met gijzelaars die vrijgelaten zouden kunnen worden. Een Hamas-functionaris zei gisteren dat een lijst van 34 Israëlische gijzelaars is goedgekeurd... als onderdeel van een akkoord dat tot een staakt het vuren zou kunnen leiden. Maar een woordvoerder van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas zo'n lijst niet heeft gegeven. In India is het lichaam van een vermiste journalist gevonden in een septic tank. De man deed verslag van mogelijke corruptie bij openbare bouwprojecten in het land. Op nieuwjaarsdag raakte hij vermist, waarna zijn familie aangifte deed. Zijn lichaam werd gevonden op het terrein van een wegenbouwer.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 Een jongen van zeven die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een ongeluk op een kartbaan is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is Sid Feijer uit Staphorst die in de motorsportwereld bekend stond als een groot talent. In India is het lichaam van een vermiste journalist gevonden in een septic tank. De man deed verslag van mogelijke corruptie bij openbare bouwprojecten in het land. Er zijn drie mensen opgepakt. Het weer, in het zuidoosten wat zon, maar verder in de middag vaker regen. Ook waait het hard en het wordt 9 tot 13 graden.